Dat betekent 3 procentpunt minder dan bij de prognose in oktober. Dat komt vooral door tegenvallende groei van de Europese, Chinese, Russische en Japanse economieën. De ChristenUnie wil dat pooierschap bij wet wordt verboden. Op die manier moet uitbuiting van prostituees worden tegengegaan. Volgens Kamerlid Segers zijn pooiers vaak mensenhandelaren. Meestal lukt het niet om hen voor de rechter te brengen, omdat vrouwen niet durven te getuigen. Segers denkt dat prostituees het beste beschermd kunnen worden door het beroep van pooier te verbieden. Hij wil het verbod koppelen aan een wet die de Tweede Kamer in behandeling heeft. Die wet schrijft voor dat alle bedrijven in de seksindustrie een vergunning moeten hebben. Een jihadist uit Amsterdam, een jihadist van 17, is zaterdag in Syrië om het leven gekomen. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de NOS. De jongen, Ashraf, ging al vroeg om met moslim-extremisten. Eind 2013 ging hij naar Syrië, ondanks pogingen van zijn familie om hem tegen te houden. Zaterdag kwam hij bij een Amerikaans bombardement in Syrië om het leven. Familie heeft het levenloze lichaam van de jongen op foto's geïdentificeerd. Naar verluid is hij zondag in Syrië begraven. President Widodo van Indonesië heeft landen die kritiek hebben op executies opgeroepen de Indonesische wetgeving te respecteren. Hij zei dat in een reactie op de kritiek op de executie van een groep buitenlanders, onder wie de Nederlander Ankim Sui. Dat meldt de krant de Jakarta Post. Naar aanleiding van de terechtstellingen hebben Nederland en Brazilië hun ambassadeur uit Jakarta teruggeroepen. Het weer nog, vannacht ligt de vorst en plaatselijk dichte mist. Overdag lost de mist geleidelijk op en is er geregeld zon.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 Gideon will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. So now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous.